Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Amerikaanse minister van Defensie heeft Israël laten weten... dat de VS zijn legermacht in het Midden-Oosten gaat versterken. Volgens de minister is dat om de verdeling van Israël te ondersteunen. Hoe de versterking eruit ziet is nog niet besloten. Sinds deze week een belangrijke Hamas-leider werd gedood in de Iraanse hoofdstad Teheran... groeit de angst voor een breder conflict in het Midden-Oosten. Het Amerikaanse ministerie van Justitie en de Amerikaanse mededingingsautoriteit vinden dat TikTok de privacy van kinderen niet voldoende beschermt. Daarom hebben ze een rechtszaak aangespannen tegen de sociale media-app. Volgens het Amerikaanse OM heeft TikTok de wet overtreden. Ze verwijten de app kinderen onder de 13 jaar zonder toestemming van de ouders de app te laten gebruiken en persoonlijke informatie van hen te verzamelen. TikTok zegt dat het al ruim een jaar samenwerkt met de mededingingsautoriteit... en is teleurgesteld dat de autoriteit nu een rechtszaak aanspant. De Verenigde Naties heeft op basis van satellietbeelden berekend... hoeveel gebouwen in de Gazastrook verwoest of beschadigd zijn geraakt. Het gaat inmiddels om 63 procent. Door de satellietbeelden kon de VN ook de hoeveelheid puin in de Gazastrook berekenen. Dat is nu 42 miljoen ton, een verdubbeling sinds januari. In Gazastad is de verwoesting het grootst, maar het afgelopen half jaar werd de meeste schade aangericht in Rafa. De Nederlandse BMX'er Manon Veenstra heeft zilver gewonnen op de Olympische Spelen. In Parijs ging de Australische favoriet Saya Sakab Kibara er met het goud vandoor. Veenstra debuteerde op de Spelen en ging niet als beste van start... maar schoot op het eerste rechte stuk langs haar concurrenten. Daarna kwam ze als tweede de eerste bocht uit en die plek wist ze dus te behouden. Het weer, het klaart vannacht op en het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend in het oosten buien en mogelijk onweer.